Doral Megens met het NOS-journaal. De directeur van Museum het Louvre in Parijs heeft na de diefstal van afgelopen zondag haar ontslag aangeboden bij de minister van Cultuur. Die heeft dat geweigerd, zei directeur Laurence Descartes tijdens een hoorzitting in de Franse Senaat. Ze moest zich daar verantwoorden voor de zwakke beveiliging van het museum. De videobewaking rondom het gebouw noemde ze zeer ontoereikend. Zondagochtend lukte het gemaskerde mannen om acht kroonjuwelen uit het Louvre te stelen. Ze stonden na enkele minuten weer buiten en vluchtten op motorscooters. Er is nog niemand aangehouden. Volkswagen zit in acute problemen door een dreigend tekort aan xperia chips Volgens Duitse media legt het bedrijf over ongeveer een week de productie van de Golf stil. Volkswagen zou ook in overleg zijn met de Duitse regering over arbeidstijdverkorting. Vanavond is de crisisoverleg. De problemen ontstonden toen de Nederlandse regering ingreep... om de zeggenschap over Nexperia in Nederland te houden. Veel chips van Nexperia worden in China gemaakt. Na de Nederlandse inmenging besloot China vorige week... tot een exportverbod van de chips. Israël is verplicht om hulp in Gaza toe te laten, zegt het internationaal gerechtshof. Israël moet dat doen als bezettende macht. De VN had het hof om een oordeel gevraagd, nadat Israël vorig jaar de hulp van UNRWA in de Palestijnse gebieden had verboden. Israël beschuldigde de VN-hulporganisatie van banden met Hamas. Het internationaal gerechtshof zegt dat daarvoor geen bewijs is. Israël verwerpt de uitspraak en spreekt van politiek ingrijpen. Er is opnieuw vogelgriep ontdekt. Dit keer op een kippenfokbedrijf in Dodewaard in Gelderland. Alle 161.000 kippen op het bedrijf worden afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rond de fokkerij geldt een vervoersverbod. Het weer, vanavond droog, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vannacht gaat het regenen. Morgen overdag af en toe zon, maar ook buien.